Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Mark Overmars vertrekt per direct bij Ajax vanwege een MeToo-zaak. De directeur voetbalzaken heeft volgens de club langere tijd grensoverschrijdende berichten gestuurd aan vrouwelijke collega's. Overmars zegt dat hij vorige week pas ontdekte hoe zijn berichten op anderen overkwamen en dat hij zich kapot schaamt. Ajax noemt de kwestie pijnlijk voor iedereen en roemt de verdiensten van Overmars voor de club. De burgemeester van Ottawa heeft in de Canadese hoofdstad de noodtoestand uitgeroepen... vanwege de aanhoudende blokkade door vrachtwagenchauffeurs. Hij zegt dat de situatie volledig is ontspoord en dat de betogers de dienst uitmaken. De burgemeester wil meer steun van hogere overheden. Concrete maatregelen kondigde hij niet aan. Het truckersprotest legt het centrum van de hoofdstad al tien dagen lam. De chauffeurs zijn woedend over het Canadese coronabeleid... en in het bijzonder over de verplichte vaccinatie van truckers die op de Verenigde Staten rijden. Bij Epen in Zuid-Limburg dreigt de rivier de Geul over te stromen. Het water stroomt nog net niet over de oever. De brandweer is met verschillende auto's uitgerukt. In het Limburgse Heuvelland is de afgelopen dag veel regen gevallen. Op sommige plekken meer dan 40 mm. Afgelopen zomer overstroomde de Geul ook al. Toen werd vooral Valkenburg zwaar getroffen. In Senegal is een volksfeest losgebarsten na het winnen van de Afrika Cup. In de hoofdstad Dakar werd de titel gevierd door massaal de straat op te gaan, te toeteren en vuurwerk af te steken. Ook bij de Arc de Triomphe in Parijs gingen feestende Senegalezen de straat op. In de finale van de Afrika Cup won Senegal de afgelopen avond na strafschoppen van Egypte. In de reguliere speeltijd en de verlenging was niet gescoord. De winnende strafschop werd genomen door Liverpool-speler Mané. In het begin van de wedstrijd miste die nog een penalty. Het weer. Eerst nog kans op enkele winterse buien en zware windstoten. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Overdag geregeld zon en een graad of 8.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 we are, cracking jokes. How do you do? Well, here we are, spending time. just wanna act like van Zandvoort, op 106.9 CFM. eternity I'm Tell me something take you can have what you want, feel who you are. Sky's the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. Showed confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zo vak met money man. Geen, geen 50 cent, maar zo vang mijn money man. Real, real bad girl, yes, ze showed confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence.